Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. De Europese top volgend weekend in Brussel wordt van beslissende betekenis voor het aanpakken van de schuldencrisis. Dat is in Parijs gezegd na een tweedaags overleg van ministers van Financiën en bankpresidenten van de G20. Volgens de Duitse minister Schäuble ligt er over een week een veelomvattend pakket op tafel. De Eurolanden willen er onder meer voor zorgen dat de banken de beschikking houden over voldoende kapitaal. Daarmee moet worden voorkomen dat ze omvallen. Ook moet er een oplossing komen voor Griekenland. Op het G20-overleg in Parijs is verder gepraat over versterking van de positie van het Internationaal Monetair Fonds. Als het IMF meer financiële middelen krijgt, kan het een grotere rol spelen om de wereldeconomie te stabiliseren, zo staat in een verklaring. De nieuwe machthebbers in Libië hebben de veiligheidsmaatregelen in de hoofdstad Tripoli verscherpt. Gisteren kwam het daar voor het eerst in weken weer tot gevechten met enkele tientallen aanhangers van de verdreven kolonel Gaddafi. In de buurten waar de schermutselingen plaatsvonden zijn extra wegversperringen geplaatst. De politie is verder van huis tot huis gegaan om Gaddafi-strijders op te sporen. Op het vliegveld van Saba is gedemonstreerd tegen de komst van zes fractievoorzitters uit de Tweede Kamer. Volgens de betogers zijn ze tweede rangs burgers geworden sinds het eiland een jaar geleden een bijzondere gemeente van Nederland werd. Zo zouden de levensstandaard en het onderwijs alleen maar achteruit zijn gegaan. De parlementariërs brengen de komende dagen een bezoek aan alle Antilliaanse eilanden. De wielerklassieker de Ronde van Lombardije is gewonnen door Oliver Tsauk. De Zwitser reed op de laatste klim weg en had aan de finish in Lecco een kleine voorsprong op vijf achtervolgers. De Ronde van Lombardije is de laatste koers die meetelt voor de wereldbeker. Die prijs was al binnengehaald door de Belg Philippe Gilbert. En dan het weer. Vannacht helder en minimaal rond 2 graden met in het oosten kans op vorst aan de grond.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 Jouw radio, die staat op CFM Zandvoort. En dit is de Euro Breakdown, 21e jaargang alweer van de hitlijst van Europa. Aflevering 41, vandaag de 14e oktober alweer van 2011. Een voorprogramma vandaag namelijk 21 stijgers, 2 zittenblijvers, 13 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Dat betekent natuurlijk ook dat vier platen eruit moeten. Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall na 18 weken. 15 weken, wel Noël, Loka People. Uh, Bad Michi van Bruno Mars, leiders naar 14 en Beyoncé The Best Thing I Never Had verdwijnt na 13 weken uit de lijst. Gotcha en Kimbra, Somebody That I Used to Know is de snelste stijger van deze week. 7 plaatsen winst voor hun. De snelste halen, dat is Maroon 5. Samen met eh, Christian Aguilera en Moose Like Jagger. zijn zakken in één keer 12 plaatsen. Ook wel goed nieuws voor die twee, want ze staan alweer 17 weken genoteerd. En daarmee het langst van allemaal omdat we onze drukprogramma druk programma hebben, beginnen we maar meteen met de eerste nieuwe binnenkomer. Flowrider die beland weer is in de hitlijsten en dat doet zij met het nummer Good Feeling. Het dansnummer staat eh, op zijn aankomende album Only One A Part 2. En in de track is ook nog eens de stem te horen van de bekende zangeres uit de jaren 50, 60. Eta James. Ik ken haar natuurlijk van nummer Something Got A Hold On Me.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 I'm Bill Gates, take a genius, De a good feeling, yeah. Onderste eh, trayplex nummer 40 is deze week in handen van Jesse G. Nobody's Perfect. Na 13e week zak zij vier plaatsen naar die laatste plek toe in plek hoger vinden we dan deze Flowrider en een Good Feeling. De eerste binnenkomen van deze week dus op 39, 38, 10 plaatsen verliezen in de 16e week voor JLo en Lil Wayne, I'm Into You. En de volgende binnenkomen is eh, Elena Alexandra Astroponoleta. Wij kennen haar eigenlijk beter gewoon als eh, Ina, de Roemeense zangeres. En voorheen was Ina vooral erg bekend in haar uh, Roemenië en Bulgarije. Nu is ze mede dankzij de grote hit, wat ook bekend in Europa. Van haar tweede studioalbum, I'm the Club Rocker, hebben we al twee hits gehad. The Sun Is Up kwam al een keer voorbij en ook Club Rocker zelf. Voor derde single heeft ze hulp gekregen en wel van Juan Magen. Een Spaanse producer, singer, remixer en DJ. We kennen hem voornamelijk van maken van remixen, maar nu dus met Ina op één single. is voor Ina en Juan Megan. En voor degenen die zich afvragen hoe deze nieuwe plaat heet. Un momento. De volgende binnenkomen gaan we weer twee plekken verder omhoog. Komen we op plek 35. En dan vinden we dan LMFAO. Ze zijn er weer eens in de hitlijst. Een goed nieuwe videoclip trouwens van deze dwaze duo Red Fool en Sky Blue. Is zowel eh, ranzig als grappig tegelijk. LMFAO lanceert de eh, lang verwachte opvolger van natuurlijk Champagne Shower en de Party Rock Anthem. In de club zijn eh, spierbundels, naakte mannen en zelfs porno sterren omringd door het gestoren tweetal. Het thema van de track lijkt dan erg op zwembroekjes en dan vooral van die strakke video's daar in de clip. Op de plaats zelf. Het is een bekende geluid wat we kennen van uh, eh, LMFAO, zowel uit de Party Ronk Atom als uit de Champagne Shower. Een hit in wording heb ik het dan weer over. Plek 35, de LMFAO en Sexy and I Know It.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 Gaan ze vier plaatsen verder omhoog naar nummer 33. En daarvoor LMFAO, Sexy and I Know It. Nieuw binnen op nummer 35. De laatste binnenkomer is nummer 32. Een eh, grappig duo. Want eh, de Mark Anthony, die daar samen met Pitbull bezig is, dat is de ex-man van Pitbull's goede vriendin weer Jennifer Lopez. Waarmee hij natuurlijk ook dit uh, On The Floor opgenomen heeft producer van de track van Pitbull en Mark Anthony, die ik al veel eerder, eerder had verwacht in de hitlijst. Dat is natuurlijk Red One, we kennen hem allemaal wel. En deze plaat had ik veel eerder verwacht in de hitlijst, echt waar. Hij staat al 9 weken in de Nederlandse top 40 en nu eindelijk dus ook in geheel Europa een goede plaat. In gedachten weer terug naar het strand, terug naar de strandfeesten.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 Ik moet al beginnen met proppen om het allemaal te kunnen draaien. We slaan hem over. We gaan verder met de muziek nummer 30. Diona Bromfield en Lil Twist. Voeling gaat in de tweede week een plek omhoog van 31 naar nummer 30. Eh, zij moet de nieuwe Amy Winehouse gaan worden. Ze staat ook onder contract bij het label van Amy Winehouse. Althans wat er van Amy nog over is. Westkust weerbericht. Net als eh, gisteren is het ook vandaag weer prachtig weer. Veel zonneschijn. Het blijft droog en er waait een overwegend matige zuidoostelijke wind. De temperatuur die stijgt naar een, eh, een nacht waarin die daalde naar 4 graden. Vanmiddag weer naar maximaal 14 graden. Vanavond en de komende nacht is het ook weer helder en wordt wederom koud. De temperatuur daalt bij een matige zuidoostelijke wind naar ongeveer 3 graden. Er is wel wat kans op vorst aan de grond. Morgenochtend is er weer een eh, zonovergoten herfstdag. Het blijft droog en er waait een matige zuidoostelijke wind. De temperatuur die stijgt in de middag naar maximaal 13 graden. de nacht naar zondag is het ook weer vrij helder. Koelt het weer af naar waarde rond de 3 graden. Opnieuw kans voor frost eh, vorst aan de grond. zondag dan verandert er ook weinig. Ook dan is het prachtig weer. Zon schijnt volop, het blijft droog. Wind waait zwak tot matig uit zuid tot zuidwesten. De temperatuur zal zondag uitkomen op zo'n eh, maximaal 14 graden. Het ritme van van Dam. gentlemen, let's go! Wij gaan verder met de hits van Europa. En een van de hits deze week die is van Helena. De Midnight Sun in de derde week omhoog van 33 naar 29. ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. samen op jouw Zandvoortse radio met het nummer We Found Love. De eh, drie weken staan ze ondertussen in de lijst van Europa. Ze ging ook drie plaatsen omhoog, van 29 naar 26. Daarvoor Britney Spears, Criminal. Ook drie weken in de lijst van 30 naar 28. En alleen de Midnight Sun. Ook in de derde week, maar dan van 33 naar 29. Op 25 twee plaatsen winst in de vierde week. Pixie Lot, All About Tonight. Zometeen ook nog voor jou James Morrison, I Won't Let You Go en Coldplay. is een prachtige single, Paradise. I bought a new pair of shoes. I got a new attitude. And I walk, cause I'm so over you. And it's all about tonight. Dag. lijst de mannen van Coldplay. Vorige week stonden we nog op eh, plek 26. Nu vier plekken omhoog naar 22. Daarvoor James Morrison, I Won't, I won't Let You Go. In de vierde week omhoog van 25 naar 23. Wil je weer even nalezen wie waar ook weer staat? Dat kan. Vanaf 5 uur staat de hele lijst voor op internet. www.zfmzandvoort.nl en dan zie je ook op 21 staan LMFAO en Natalia Kills en Champagne Shower. Dit is de laatste die je krijgt van mij tot aan het nieuws van 4 uur. En dan zitten we mooi precies op de helft van de lijst. Pop poppin' in the club, we light it up. Hey hour, hey hour. Let the party rock. Put your hands up, everybody just dance up. We came to party rock, so flash your titties like Mardi Gras. Huh. They call me Red Food. I walk in the club with a bottle or two. Shake it, spray it on a body or two. Then walk out the party with a hottie or two. Oh. I'm gonna get you wet. I'm gonna make you sweat. A night you won't forget. pop, popping in the club, we light it up. A hour, a hour. Let the party rock. guess who stepped in the room? Sky blue, red, full and gold. Get up I got from nights till noon. And it's about to be a champagne monsoon. Baby girl, you look legit. Come to my table and take a sip. Open wide, cause we're spraying it. 56 bottles ain't paid for shit. I'm gonna get you wet. I'm gonna make you sweat.